Levi van Eck met het NOS-journaal. De overgebleven leden van het kabinet moeten zich gaan beraden over de ontstane situatie. Dat zei premier Schoof in de Tweede Kamer over de vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp... en alle andere ministers en staatssecretarissen van NSC uit het kabinet. Veldkamp stapte gisteravond op omdat hij verdere maatregelen wil nemen tegen Israël... maar de rest van het kabinet niet. Daarop stapten alle NSC-bewindslieden uit de coalitie. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de islamitische terreurorganisatie Hamas totaal vernietigd moet worden... en dat de militante beweging geen enkele rol mag krijgen in de toekomst van Gaza. Dat was de uitkomst van stemmingen na een bewogen debat. Een groot deel van de oppositie wilde ook maatregelen tegen Israël... maar die voorstellen haalden geen meerderheid. Woensdag komt de Tweede Kamer opnieuw terug van reces... deze keer om te debatteren over het vertrek van NSC uit de coalitie. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft extra maatregelen aangekondigd om vrouwen te beschermen. Welke dat zijn, maakt ze later bekend. Gisteravond werd duidelijk dat de man die is aangehouden voor een zedenmisdrijf op de Weesperzijde in Amsterdam... ook in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Amerikaanse crimineel Lyle Menendez komt net als zijn broer niet vervroegd vrij... Een commissie bepaalde na een hoorzitting dat hij nog steeds een gevaar voor de samenleving is. Zijn broer Eric kreeg gisteren te horen dat hij ook vast blijft zitten. De broers zitten een celstraf uit voor het doodschieten van hun ouders in 1989. Ze waren toen 21 en 18 jaar oud. Over de moordzaak is onlangs een Netflix-serie gemaakt. Over drie jaar kunnen de broers opnieuw om vervroegde vrijlating vragen. Het weer, de dag begint grijs. Later wisselen zon, stapelwolken en een enkele bui elkaar af. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... verknoopt het Meer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verknoopt het Velsen 10 minuten.